Robert Baltus met het NOS-journaal. Het plan van Johan Remkes om 5 tot 600 boeren... die te veel stikstof uitstoten te laten stoppen, is niet genoeg. Er komt nog geen stikstofruimte vrij om nieuwe woningen en wegen te bouwen. Dat zegt het Financiële Dagblad na onderzoek. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan... om zeven keer zoveel boeren uit te kopen. Stikstofminister Van der Wal verwacht dat ze 3500 zogenoemde piekbelasters... rond natuurgebieden moet laten stoppen. De deadline van een jaar heeft het kabinet wel laten vallen. In de haven van Terschelling is de verongelukte watertaxi aangekomen... die betrokken was bij de dodelijke aanvaring met een snelle veerboot. De taxi zal worden onderzocht. De hulpdiensten zijn gestopt met het zoeken naar de twee vermisten. Het gaat om een volwassen man en een jongen van 12. Het water is nu ongeveer 12 graden en de hulpdiensten gaan er daarom vanuit dat de twee zijn overleden. Eerder werden al twee slachtoffers geborgen, vier andere mensen raakten gewond. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. Uit gegevens van scheepvaartnavigatiewebsite marinetraffic.com blijkt dat de beide schepen harder voeren dan is toegestaan op de plek van het ongeval. In Gelderland zijn deze week voor het eerst bevers afgeschoten. Volgens het waterschap Rivierenland ontstond bij Wamel een onaanvaardbaar risico. De dieren groeven holen en gangen. In september werd een gang van 20 meter in een dijk langs de Waal ontdekt. Enkele holen hadden een doorsnede van anderhalve meter. Dat kan bij hoogwater leiden tot een dijkbreuk. Bevers zijn een beschermde diersoort, dus neemt het waterschap eerst allerlei andere maatregelen... maar het verhuizen van de dieren bijvoorbeeld was niet mogelijk. Damwanden moeten uiteindelijk voorkomen dat de dieren kunnen gaan graven. 30 jaar geleden werd de bever voor het eerst uitgezet in Gelderland. Het weer blijft vannacht grotendeels droog. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt het een mooie najaarsdag met geregeld zon. Wel trekt er af en toe een bui over.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 I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I, I carry with me. You and I. You and I are everywhere. I wish you could be there could see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed. don't know I know her body was warm, delicious vinyl To your neck of the woods I want to safe and in my place. To the gates of race, but I change the passages. And I bless my soul with books. Grudge because there's no mercy The thugs. Ooh, what can I do? It's all about the family and how we grew. Can I get away?